12 uur. Waterbalgemoed met het NMS Journaal. Volgens de familie van de Nederlander die vastzit in Egypte vanwege droneopname... had de Amsterdammer geen enkele politieke bedoeling. De man zou ervan worden verdacht dat hij opnames maakte... tijdens protesten tegen de Egyptische regering. Zijn familie zegt dat er sprake is van een groot misverstand. Ze hebben sinds zondag niets van hem gehoord... en weten niet waar en onder welke omstandigheden hij in de Egyptische cel zit... Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder te bekijken of de man bijstand kan krijgen. De toren van het stadhuis van Bolsward wordt vanochtend met spoed aangepakt... omdat het bovenste deel op instorten staat. Dat deel wordt er afgehaald. De slechte staat van de toren bleek bij werkzaamheden aan het stadhuis. De draagconstructie is aangevreten door de bonte knaagkever. Er is nu een stijger aangelegd om de constructie te ondersteunen. Boze fans van voetbalclub Rode JC hebben de Mexicaan die de club wil kopen uit het stadion in Kerkrade verjaagd. Er hingen in het stadion al spandoeken met leuzen als Hijo de Puta, hoerenzoon. In de rust pakte een groep supporters Mauricio Garcia de la Vega vast en duwde hem het stadion uit. Buiten het stadion ontstond een opstootje met de politie. Waar Garcia nu is, is onduidelijk. Hij maakte deze zomer bekend dat hij Roda wilde kopen en ook de tekorten zou aanvullen volgens fans heeft hij dat niet gedaan en ze geloven ook niet dat dat nog gaat gebeuren. Emmen heeft voor de tweede keer dit seizoen een wedstrijd gewonnen. In eigen huis werd ADO Den Haag met 3-0 naar huis gestuurd. Het is de grootste overwinning voor de Emmenaren sinds ze vorig seizoen promoveerden naar de Eredivisie. Het weer nog, het aantal buien neemt af vannacht. Vooral landinwaarts wordt het droger. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Overdag vallen er buien met kans op windstoten. Dan wordt het zo'n 17 graden. Zondag in de loop van de dag wat droger. En dan ook een kleine kans op wat zon.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 Let me It's not just a group. House is a feeling. And when you feel it, you will understand that house is freedom. Freedom to be who you want. Did you to come and talk it through like lovers usually do? But I got in the way and I was not okay despite the words I'd say. I just wanna, I just wanna, I I just wanna. I just wanna. I just wanna. Thank your own Can't say I haven't tried. Can't say I haven't tried. Can't say I haven't tried. keep coming, coming, coming, coming. be somebody, be somebody without her love. Kept on fighting it out with heartache till you came and you pulled me up. Wanna took you on a ride, run away in the summer night. We'd be there in time you call me, cause I could never get enough. Yeah. No, I won't. you till I lost you, lost you. Darling, you can walk away, but I keep coming, coming back to you. I haven't tried, you can say I haven't tried.